Er is daarom een soort spoedrechtszaak, maar actiegroep Viruswaarheid heeft het vertrouwen in de rechtbank opgezegd. Daardoor wordt er eerst besproken of de rechters de zaak nog wel kunnen behandelen. De tijd begint natuurlijk wel te tikken, zegt de actiegroep. Het is niet hun strategie om de boel te vertragen, zeggen ze. Wat wel de strategie is om, om aan te tonen aan heel Nederland... dat er iets ernstigs mis is met eh, de rechtspraak. En dat er eh, eh, inderdaad geen scheiding van, van macht is op dit moment. De afgelopen week zijn er opnieuw dik 25.000 mensen positief getest op corona. Zijn er ongeveer evenveel als een week eerder. En dat is opvallend, want door het slechte weer zijn er wel minder tests afgenomen. We zien een stijging van het vindpercentage in de teststraten. Eh, we zitten nu op ongeveer 11,5 procent, terwijl we vorige week op 10,4 procent ongeveer zaten. Ze denkt dat we bij versoepelingen meteen in een derde golf terecht zouden komen. De politie in Amsterdam heeft twee mensen opgepakt voor een dodelijke schietpartij van afgelopen weekend. Een man van 29 werd doodgeschoten en de ander raakte gewond. Waarschijnlijk had het te maken met een relationele ruzie. De mensen die nu zijn opgepakt zijn een man en een vrouw van 29 en 20 uit Amstelveen. De regering van Oekraïne heeft een bijzondere manier gevonden om wat geld te verdienen. Het ministerie van Justitie biedt er spullen aan die in beslag zijn genomen bij mensen met schulden. Zo kun je bieden op koeien en schapen, zegt de BBC en op damesondergoed. Het weer vanavond en vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 6. Het regent ook trouwens. Morgen overdag veel bewolking. Vooral in het noordoosten wat regen. En dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A1 Amersfoort Amsterdam...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 We turned on the stereo and played me a country song. For a man or so few words, he found a way to be heard. Isn't it funny how the music moves in you says what you're thinking? much wine. You put on light my fire. You said it changed your life, and you sang out of key, but that didn't matter to me. Oh, we knew we were in trouble when we started seeing double. Isn't it funny how the music in the room says what you think? Britse Catherine Britt, die bekend staat om de ontdekking van haar muziek door Elton John, heeft haar eerste album uitgebracht via haar eigen onafhankelijke platenlabel Beverly Hillbilly Records. Dankzij een geslaagde crowdfundactie kon zij aan de slag. Het resultaat mag er zijn.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 dan is de koop van dit album een must. Where I Learned to Live behoort tot de hoogtepunten. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Well, I took my first steps in that house on Bowser Road. I fell flat on my face, but got back up, so I'm told. And there's a thousand houses like it filled with stumbling little kids. This ain't just a town, it's where I learned to live. I used to cruise these streets in Daddy's truck on Friday nights. And in that feed store parking lot is where I got in my first fight. And it's where we said I'm sorry. To this day, he's still my friend. This ain't just a town, it's where I learned to live. Everything I know, I learned between these county lines. How to win. home Pleasant Second Baptist. It's where we wear our Sunday best. It's where both my girls were baptized, where granddad's laid to rest. Yeah, everything I love's within a half a mile of this. It ain't just a town, it's where I learned to Work for a Living wordt vertolkt door Chantel Line. blow just can't wait until we retire. It's the hug that's there to greet me when I come home. week. Uitgebracht in mei 1976, 14 maanden na hun scheiding, werd Golden Ring het tweede George Jones-Tammy Wynette duet dat de nummer 1 positie bereikte. Nummer 1 Country Hit. In a pawn shop in Chicago on a sunny summer day, a couple gazes at She smiles and nods her head as he says, honey, that's for you. It's not much, but it's the best that I can do. Golden rain, golden rain, with one tiny little stone waiting there, for someone to take it home by itself, It's just a cold attack. chapel later on that afternoon. An old upright piano plays that old familiar tune. Tears roll down her cheeks and happy thoughts run through her head as he whispers low with this ring, I'll be wed. Golden just a cold and tired thing. Only love can make a golden wedding ring. In a small two-room apartment, as they fight the final round, he says you won't admit it, but I know you're leaving town. She says one thing's for certain, I don't love you anymore throws down the ring as she walks out the door. Golden ring golden ring, with one tiny little stone cast aside, cast aside like the love that's dead and gone by itself. By itself. It's just a cold attack. shop in Chicago on a sunny summer day. A couple gazes at the wedding rings, their own display. Golden ring. Na de release van het Smoking, Drinking and Gambling album in 2018 had ik verschillende mensen die contact met me opnamen en mij aan meer van die pijnlijke country songs vroeger, zegt Craig Geddes. Dus ik ging terug naar de songs die ik had geschreven, maar nooit had opgenomen, en kwam dit nummer tegen. Ik schreef het na een gesprek met een goede vriend over de situatie die ze doormaakte. You're not in the picture anymore. Real Country It's over so many times before But this time's different Your bags are packed And your hands on the door You said somewhere along the line. It's not how I had things pictured. I guess I thought you'd stay with me forever. It never goes things I act van de maand. Michael Martin Murphy is de act van de maand. Hij vertolkt Don't Count the Rainy Days. was your strong and fearless in your eyes You were softer than the summer skies Young lovers, we were so unwise But time is a teacher And this time I've hurt you so Left you crying, but don't you let go there's so much the years have left to show Don't count the rainy days They blow get lost inside a world of my own And sometimes I'm made of stone But I never meant to leave you alone So I wanna tell you I know at times I didn't try When you needed me I'd run and hide Oh, but now I'm standing by your side. Don't count the rainy days. They blow remember those Old Oak Tree is een song van Gary Brewer en de KY Ramblers. eigen sound en inspiratiebronnen zoals Patty Griffin, Emmylou Harris en Bob Dylan schrijft Hilde Vos prachtige songs. Alleen met een gitaar en een stem weet ze al te boeien. Neon Sign is zo'n song. I can't recall just when or how I felt this way But I know now it had something to do with loving you I lost myself, I lost control Everything I used to know, the tide is high Sign en ook de Dolly Parton cover Do I Ever Cross Your Mind en Fool of Love vinden we terug op haar nieuwe album, waarvan ik als laatste de titelsong draaide. Sometimes I go walking through fields where we walked long ago in the sweet used to be. And the flowers still grow they don't smell as sweet as they did when you picked them for me. And when I think of you and the love we once knew, how I wish I could go back in time. Do you ever think back on old memories like that? Or do I lost your mind? Do you ever wake up lonely in the middle of the night because you miss me? Do you, darling? Or do your memories ever take you back to another place in time? Do you ever miss the feelings of love? het blokje country uit eigen land. Zojuist hoor je dat er ook dik bij huis fraaie songs gemaakt worden... en wat mij betreft verdienen die ook alle aandacht. Met Mike Jones en Shane's That Blind zoeken we het weer verder van huis. in my heart Like a dry My life has been drained size is too small. Each time I rise up, it's just so I can fall. There seems to be no way out of this maze. I've wandered in solitude all of my days, like a ghost in a room filled with laughter and love. I reach out for contact can never touch. favoriete album van de maand. Black Cats and Crows is een album geworden die lange tijd in de maak was. Dat heeft Davis zelf ook aangegeven. Het resultaat is Outlaw Country in optima forma anno 2020. Dit is Threads. Another day, the same old hell. Digging deeper down into a dried up well. I'm beaten, worn, and torn to shreds. I'm down to threads. like I don't wordt gezegd dat veel ABBA-songs gemakkelijk omgezet kunnen worden naar country. En de Zweedse zangeres Sandra Ifhal heeft de stoute schoenen aangetrokken met Ring Ring. muziek ik regelmatig naar de good old days. Jeremy Parsons helpen met de titel op weg naar het tweede uur. 65 said it was good to be alive. He was in a cotton field working till the sun no longer shined. He is so damn weathered with a smile. Oh, he said glowing like a child. Memories came flying back like the stars that filled his eyes. Whoa. first time back before he lost his sight. He'd sit in that easy chair and paint the picture so damn bright. His same old story, same old end. same. Man, I'm looking forward to looking back on things. Whoa, whoa, ain't it a wonderful thing?